Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De 28-jarige Sandra Bland heeft in haar cel op een politiebureau in Texas zelfmoord gepleegd. Dat staat in een autopsierapport over de zaak. Bland werd eerder deze maand hardhandig gearresteerd na een fout in het verkeer. Drie dagen later werd ze doodgevonden in haar cel. De politie zei eerder al dat ze zich had opgehangen met een plastic zak, maar de familie van Bland geloofde dat niet. In Duisburg worden vannacht de slachtoffers van het drama bij de Love Parade herdacht. Vandaag is het precies vijf jaar geleden dat 21 mensen omkwamen bij het technofeest... doordat ze in een overvolle tunnel naar het festivalterrein werden verdrukt. Onder de doden was één Nederlander, ruim 500 mensen raakten gewond. Bij de tunnel is een pad van brandende kaarsjes aangelegd die afgelopen avond zijn aangestoken. En tijdens de nacht van de duizend lichtjes is ook een nieuw monument geplaatst. Veel Franse boeren zijn voorlopig niet van plan hun blokkades op snelwegen op te heffen. Ze zijn boos omdat ze vinden dat ze te lage prijzen krijgen voor hun producten. Het steunpakket waar de Franse regering eerder deze week mee kwam vinden ze niet genoeg. Verwacht wordt dat het verkeer rond de populaire autoroute du Soleil morgen nog veel last heeft van de blokkades. Toch zijn de ergste files rond Lyon nu wel voorbij, omdat sommige wegen zijn vrijgemaakt door gemeenten en de brandweer. De A6 bij Lyon is nog wel afgesloten, maar het verkeer kan inmiddels langs de oostkant, oostkant van de stad rijden. Rijkswaterstaat sluit morgenavond een afrit van de A58 bij Hoeven af... zodat de familie van een verkeersdoder een herdenking kan houden. Twee mannen van 19 en 21 jaar verongelukten zondag op de afrit naar sint willebroort doordat hun auto van de weg raakte en tegen een boom botste. Een derde inzittende raakte zwaar gewond. Het weer, vannacht zijn er opklaringen, maar ook wat wolkenvelden.